Politiek verslaggever Wilco Boom. Juridische adviseurs van het kabinet die waarschuwen dat er draconische maatregelen zijn... omdat de luchthaven niet voldoet aan de stikstofregels... maar ook aan andere regels op het gebied van geluid en overlast. Eh, de luchthaven beschikt ook niet over een natuurvergunning. Nou, Schiphol had wel een vergunning voor 500.000 vluchten per jaar. Maar binnen het kabinet wordt er nu dus rekening mee gehouden dat dit aantal moet worden verminderd. En dat gaat dan om 100.000 vluchten. Ook het uitkopen van boeren in de omgeving rond Schiphol ligt als optie op tafel. Net als het verlagen van de snelheid naar 80 op wegen rond het vliegveld. Een groot deel van de Nederlanders zit niet te wachten op een vaccinatieplicht. 36% is voor een verplichte prik, 43% is tegen, de rest weet het niet. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de NOS. Jonge mensen zijn vaker tegen zo'n prikplicht dan ouderen. De Britse premier Johnson ligt onder vuur. In zijn huis zou rond kerst vorig jaar een flink feest zijn geweest... terwijl de rest van het land in een zware lockdown zat. Hij ontkent dat de regels zijn overtreden... maar nu is er ook nog eens een filmpje opgedoken van mensen die erbij waren... en die grapjes maken over de coronaregels. Een assistent van Johnson is hierom al opgestapt. En we zijn een meesterwerk rijker. De deal om een schilderij van Rembrandt hier naartoe te brengen is rond. 175 miljoen euro. Dat is het uiteindelijke bedrag wat er betaald wordt voor de vaandeldrager. Het werk was in handen van een rijke familie in Frankrijk, maar komt dus nu naar Nederland. Het sluiten van de deal was nog niet zo makkelijk. Vijf jaar geleden kwam ik in gesprek met de eigenaren. Nou, die waren niet van plan om het te verkopen. Dus ze lachten een beetje en toen toch na een eh, paar jaar, toen zeiden ze... ja, wij hebben het afgehad gehad en we overwegen inderdaad om het te verkopen. De Nederlandse staat trekt 150 miljoen euro uit voor de aankoop van het topstuk. En de vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum betalen samen de overige 25 miljoen. Het plan is dat het werk gaat rondreizen door ons land, zodat iedereen het kan zien. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen is het droog. In het westen kan er een buitje vallen. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen bewolking en af en toe een bui. Het wordt 4 tot 7 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog één file die nog wel vrij veel vertraging veroorzaakt op de A10 Zuid.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 I've had a little time, and I still love. next to me you cross everything. 106.9 ZFM Fuck you, any mom, any sister, any job, any broke ass car, and that's just your call art. Fuck you, any friends that I'll never see again, everybody but your dog, you can all fuck off.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 Hit me with them good vibes, pictures on my phone lights, everything is so fine. Little bit of sunshine. Yeah. Crazy lately, I'm confirming, trying to rob myself of something. You just trying to get a word, and life is not fair.